Goedenavond, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken maken mensen zich klaar voor een nieuwe avondrellen. Dat gebeurt ook in Haarlem, waar het gisteren onrustig was. En dus nemen winkeleigenaren maatregelen. Ondernemers die timmeren hun zaak dicht en anderen die doen dat niet. Anderen gaan weer eerder naar huis of sluiten in verband met de veiligheid van de medewerkers. Dus het is echt eh, een, een, een inbreuk op het welzijn van alles en iedereen wat met het winkelcentrum te maken heeft. En dat terwijl de rotzooi van gisteren net een beetje was opgeruimd. Dat deden onder meer leerlingen van de middelbare school daar. Ik reed vanochtend zelf met mijn fiets door het glas heen. toen dacht ik, dat vind ik echt wel heel vervelend, ook voor anderen. En het is een hele grote troep. Dus hebben we aan de conciërge gevraagd of we uh, vuilniszakken en bezig mochten lenen om het eh, te doen. Dus we zijn hier met een paar klasgenoten heen gekomen. En er zijn nog wat omstanders die ook zijn gaan helpen. Ook in andere delen van het land, zoals in Rotterdam, Zwolle en Den Bosch... zijn ze bang voor nieuwe rellen vanavond. In omgeving van Gorkum is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant. 18 mensen die bij een fysiopraktijk werken of er patiënt zijn, hebben corona. Van een deel is zeker dat ze dus die Zuid-Afrikaanse versie hebben. Volgens de GGD is het de eerste uitbraak in ons land met deze variant. Een Indiaanse comedian heeft 25 dagen in de gevangenis gezeten voor grappen die hij op dat moment nog niet eens had gemaakt. Volgens Al Jazeera was de politie ervan overtuigd dat de man de draak wilde gaan steken met hindoe-goden en werd hij voor de zekerheid dus preventief opgepakt. En ondertussen is er vandaag begonnen met het inenten van 90-plussers. Nou, dat was hem alweer. Een geruststelling. Ja, maar dan kan ik ook weer meer mensen ontvangen. Want hoe is dat in deze tijd voor u? Ja, saai. Het gaat in eerste instantie om de 90-plussers die zelf naar een vaccinatielocatie konden komen. Huisartsen gaan later de anderen ook nog inenten. Het weer. Vanavond begint het op steeds meer plekken te regenen. Er kan ook wat sneeuw vallen met kans op gladheid. Morgen wordt het weer droog. In de middag zien we misschien de zon nog even. Het wordt een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen goed door. Voor treinverkeer is er wat vertraging tussen Weesp en Almere Centrum. Daar rijden namelijk minder intercities door een wisselstoring.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 Michael Martin Murphy met zijn interpretatie van When the Work's All Done This Fall. A group of jolly cowboys discussing plans at ease Says one, I'll tell you something boys if you will listen please I'm an old cowpuncher, you see me dressed in rags. I used to be a good one, boys, and I went on great big jazz. I have got a home, boys, a good one you all know. Although I haven't seen it since very long ago. I'm headed back to Dixie once more to see them all. I'm going to see my mother when the work's all done this fall left my home, boys, my mother for me cried She begged me not to go, boys, for me she would have died Mother's heart is aching, breaking for me, that's all With God's help I'll see her when the work's all done this fall night this cowboy went out to stand his guard The night was dark and cloudy and storming very hard The cattle they got frightened and rushed in wild stampede The cowboy tried to head them while stumble and on him it did fall. He'll not see his mother when the work's all done this fall. Send my mother my wages, boys, the wages I have earned. I am so afraid, boys, the last year I've turned. master's call. I'll not see my mother when the work's all done this fall. Fred, you take my saddle. George, you take my bed. Bill, you take my pistol after I am dead. Please think of me kindly when you look upon them all. I'll not see my mother when the work's all done this fall. Charlie was buried at sunrise, no tombstone for his head. Nothing but a little boy, and this is what it said. Charlie died at daybreak, he died from a fall. He'll not see his mother when the work's all done this fall.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 grootste verrassing vormt de afsluiter Hobo Cartoon. Een song die hij samen schreef met de onvergelijkbare Merle Haggard. We hebben elkaar in de laatste twee jaar van zijn leven leren kennen, zegt Sturgill Simpson. Dit is het favoriete album van de maand. Wish I was riding steam train Right out of pages of time down through the old roaring 20s for the fall of 1929. Back in the heyday railroad, before airplanes fluttered and flew. Color me in like a cartoon hobo, doing what bombs used to do. Songs from the great Jimmy Rogers, hearing old Bing Crosby croon. This is a song about things used to be in a script, a hobo cartoon. Show me hopping a freight train somewhere south of York. Make it a Santa Fe boxcar, painted all rusty and hard. Sketch out an old hobo jungle Make the old days come alive on the page. Build a rough shack down by the track, weather it heavy with age. Songs from the great Jimmy Rogers, hearing old Bing Crosby croon. This is a song how things used to be, in a script, a hobo cartoon. Sometimes things are great to remember, some are too good to forget. Things back then were so different, some things we think of them yet. Songs from the great Jimmy Rogers, hearing old Bing Crosby croon. This is a song how things used to be in script. hobo to Sarah Jane Nelson en haar songs hebben iets in de country gebracht dat ik lange tijd niet meer van een vrouwelijke artiest heb gehoord. Geloof, aanmoediging en kracht. Direct is de song van het fraaie album I'm Not Broken. best friend kissing on the wrong end, and you saw red. Wearing her wedding ring, doing unholy things in your king size bed. You could have drug them out of there, naked as jaybirds, mad as a copperhead. But then you stopped and remembered what your mama. Uit de steeds afkomstige en in Denemarken woonachtige Tamara Rosanes heb ik diverse malen mogen werken. Mooie herinneringen. Ook als ze het Elvis-nummer All Shook Up zingt. De cover van deze week. all shook up. Uh -huh. and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Well, who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. 2020 bracht Geoffrey Miller zijn eerste soloalbum uit. All Night Honky Tonk Man. Het album bestaat uit 12 originele nummers, variërend van rockende songs, liefdesverdrietige ballads, rockabilly en reflecties over eenzaam isolement, geïnspireerd door de quarantaine tijdens de COVID-pandemie. De titelsong. I'm a juke joint papa top, never know when to stop. All night honky tonk man. Spin a girl left and right, swinging to the daylight. All night honky tonk man. All night honky tonk man. Well, there's a pretty girl, she's giving me the eye. I got two glasses and a jug of wine. A jukebox jumping and a hardwood floor.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 Professioneel zangeres. En zo gebeurde het ook. Zij het veel eerder dan de kleine Brenda ooit had gedacht. Op tienjarige leeftijd bracht ze namelijk al haar eerste plaatje uit. Haar dynamische uitstraling bezorgde Brenda de bijnaam Little Miss Dynamite. Met songs als Sweet Nothings Let's Jump the Broomstick en I'm Sorry zul je haar bijnaam zeker begrijpen. Uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. secret, baby. I keep 'em to myself. Sweet nothing. Mm. baby, give me that special look. Sweet nothing. that's enough for tonight. Sweet nothing. Mm, sweet nothing. Sweet nothing. Mm, sweet nothing. Sweet nothings. Crossroads. Crossroads. Country flashback. Well. Come a little baby, let's jump the broomstick little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie a knot. Father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. come on, little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie a knot. Going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. baby. Let's settle down. A couple little baby, don't I mean a maybe. Baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie on. My father don't like it, My brother don't like it, My sister don't like it, My mother don't like it. Kees Singer-songwriter Clayton Kaiser heeft gekozen voor Nashville als woonplaats. Hopelijk blijft hij zijn eigen muziek vertolken met als voorbeeld Talking Honky Tonking. de bowling alley handelt over een lokale held. Althans, dat was hij ooit. Nu hangt hij nog altijd rond in dezelfde uitspanningen als weleer. De veelzijdigheid van Karen Jonas boeit en doet je genieten. at the bowling alley. In the spotlight. Het is interessant om Morgan Wallen te zijn. zoon, pro hongbalspeler concurrent van The Voice songwriter van Music City, countryartiest, openbare arrestatie wegens dronkenschap en Saturday Night Live gast in controversiële omstandigheden. scherp stond Rednecks, Red Letters, Red Dirt. En nu nog Only Thing That's Gone te <clears throat> Scherp stond Rednecks, Red Letters, Red Dirt. En nu nog Only Thing That's Gone. Laatstgenoemde song vertolkt Morgan samen met Chris Stapleton. Booker laat van zich horen met zijn nieuwe single Weeping in the Promised Land. zijn voorliefde voor Texas niet onder stoelen of banken als hij Home Sweet Texas vertolkt. it's Dallas Ik van deze aflevering de beentjes van de vloer. Als we een bezoek brengen aan een goed old Texas dancehall. Kenny Oorts is onze begeleider.